met het NOS Journaal. Ruim een derde van alle gevangenissen in Nederland wordt gesloten... en daarmee verdwijnen zo'n 700 banen. Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken van het ministerie van Veiligheid en Justitie... die in handen zijn van Nieuwsuur. Om toch alle gevangenen te kunnen huisvesten... wil justitie veel eenpersoonscellen vervangen door meerpersoonscellen. Bovendien krijgen ruim 800 mensen een enkelband... in plaats van een gevangenisstraf. Op die manier wil justitie zo'n 100 miljoen euro bezuinigen. In Zeeland, Groningen en Drenthe blijft volgens de plannen geen gevangenis meer over. Turkije heeft de NAVO om Patriot-raketten gevraagd om in te zetten tegen aanvallen uit Syrië. Het verzoek kan gevolgen hebben voor het Nederlandse leger, omdat Nederland een van de weinige NAVO-landen is die Patriots hebben. Vorige maand werd bij een Turkse grensstad vanuit Syrië beschoten. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven. De langstudeerboete heeft de overheid ruim 12 miljoen euro gekost. Dat blijkt uit gegevens van het ministerie van Onderwijs die NOS op 3 heeft opgevraagd. Een maand na de invoering op 1 september besloten VVD en PvdA de langstudeerboete per direct af te schaffen. De kosten van de voorbereidingen en de invoering liepen toen al in de miljoenen. En daar komen nog kosten bij voor de afwikkeling en een tegemoetkoming voor hogescholen en universiteiten. De politie heeft de boerderij van Jasper S. in het Friese Oudwoude vrijgegeven. Het OM heeft niet bekendgemaakt of er iets is gevonden... in het huis van de verdachte van de moord op Marianne Vaatstra. Volgens de burgemeester gaat de familie van S. voorlopig niet terug naar de melkveeboerderij. Een boerenhulp zorgt voor de koeien. Morgen wordt beslist of het voorarrest van S. wordt verlengd. Het weer vanavond bewolkt en wat regen of motregen. In de kustgebied kans op zware windstoten. Vannacht wordt het droog en het koelt af naar een graad of 5. Morgen voordag zonnige periode. Het blijft droog en het wordt dan zo'n 9 graden. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk op woensdag. Er staat 200 kilometer file in totaal. Files van 5 kilometer en langer staan op de 1 van Amsterdam naar Amersfoort... voor Bunschoten 5 kilometer... Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Hoeverlaak en Eembrugge 7 kilometer na een ongeluk. En tussen Gooimeer en Muiden staat ook 7 kilometer. Daar staat een auto stil, de rechte rijstrook is dicht. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor knooppunt Del 7. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid en ze Oost richting Amersfoort voor knooppunt Amstel 8. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn 5. A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft 8 kilometer en op de A13 richting Rotterdam voor Delft 6. A15 Europoort richting Rotterdam tussen Hoogvliet en Knoop het Vaanplein 5. De A20 richting Gouda voor Moordrecht 6. Op de A27 van Almere naar Utrecht voor Beeldhoven 5 kilometer. A27 van Utrecht naar Breda voor Everdingen 5 kilometer. Daar staat een auto stil, de linkerrijstrook is dicht.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 Yeah. We're gonna rock, the boat, rock it lava is. I don't know what you thinking, but I hope you thinking what I'm thinking with your head bobbling. Don't knock on doors, but Jehovah's my witness. I treat sex like a physical fitness. Up and down like the stock market now, baby, let me give you the business. Cara linda, pecho hecho. Ay, que rica, ale chica. Pelo lacio, mira eso. Dale loca, la un beso. Floss your love like a heart of gold. Cold. Dirty bass will make a tootsie roll. Go. If you don't low on the floor, I got a crew that'll handle that cookie jar. Damn, girl. I ain't tryna be rude. Spread love like a guest list, you plus two. Plus two. That's what you call a move. like pop, pop, pop, pop. Drop low to the lo. Ve O. V E gotta get mo. So clap your hands, clap, clap your hands. Got love to give. Turned up, you don't hear me though.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 Non, je ne vous de la leur. Oui. Nou, je hoort het al, mijn Frans, het is niet zo heel erg fantastisch. Maar toch, het is Frankrijk. Je verwacht het niet. Gewoon echt een DJ-land. Ze hebben niet alleen stokbroden, zon, Eiffeltoren en een heleboel duinen. En zee met Chiquita's, Oh nee, dat is dan weer Spaans. Ze hebben ook een heleboel DJ's. En Monsieur David Guetta is er natuurlijk één van. Of David Guetta, op zijn Frans mag je het dan ook uitspreken. En ehm, wist je dat Bob Sinclair er ook vandaan kwam? Door hem met Rock the Boat. Dus eigenlijk is Frankrijk ook best wel een goed DJ-land. Ik bedoel, Bob Sinclair is geen kleine naam ja, natuurlijk eh, David Guetta dan... die vorig jaar gewoon nog de nummer 1 DJ van de wereld was. Ik zou zeggen, even een toast op Frankrijk. En nog de Fires Movement in Cover Drive en Turn Up The Love. Het is weer een nieuwe van ZFM Beastmasters. En ehm, deze stop. De videoclip is trouwens ook leuk, moet je checken op YouTube.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 Shakira. No fighting. CFM bij Beachmasters. No Hips don't lie. Ik had vroeger bij partijtjes al een fucking hekel als je verkleed moest gaan. Dat vind ik nog steeds, anno 2012, echt verschrikkelijk. Weet je, het, het zit ook niet. Je, je, iedereen zit een beetje te lachen, maar ondertussen hebben ze overal jeuk. Pakje wordt heet, want ja, warme kamer, heel veel mensen. <laughs> Echt, ik haat verkleedfeestjes. En iedereen zegt, het, leuk is, het is leuk om te verkleden, die liegt gewoon. Punt 1. Ehm, punt 2, toch heb ik dit weekend zo'n feestje. En ik ben wel even benieuwd naar ehm, wat jij denkt dat als ik verkleed ga. Ik bedoel, je kan me nu al een paar weken horen op dit station. En dan krijg je toch een beetje het idee van hoe ik ben, hoop ik. Dus dat je denkt van, nou, als die denkt, nou oké, vooruit, ik ga toch naar een verkleedfeestje. Wat trekt hij dan aan? Als wie gaat hij verkleed? Ik ben wel benieuwd wat jij denkt bij mij. Hoe ik verkleed ga, laat het weten. Via kollaart.hotmail.com, k o l a r t je kan ook reageren via de Twitter. De Twitterlijn is daar gewoon open hashtag ZFM Zandvoort. Of bel met de studiolijn. Ik vind het leuk om met jou te praten over van alles en nog wat. 023 573 0393. Dan spreek ik je misschien zo meteen wel naar Corner Meyer ten Nio. Dit is Turn Around. Turn around, open your eyes, look at me. Mika en Celebrate. Daarvoor Corner Meijert en Nio en Turnaround. Het is tijd voor Maurice de Jonge Hond. Elke week leggen wij een stelling voor. Die jij kan gaan beantwoorden. Naar waarde en eer natuurlijk. Vorige week was de stelling WhatsApp is een betaalde app. Daardoor zitten geen advertenties in. Maar is dat eigenlijk wel wat je wil? Heb je niet zoiets van, nou ja, eh, leuk die advertenties. Vind ik heel erg storend. Ik betaal liever 79 cent. Of juist andersom. Pleur er maar advertenties in als het maar gratis is. Ehm, nou, het bleken Nederlanders te zijn die ook naar mijn radioprogramma luisteren. Ehm, ik citeer, sommige apps zijn 2 euro of meer. Dan heb ik liever advertenties en ik heb ook nog binnengekregen. Ik zie liever gratis apps, maar dan wel de mogelijkheid om de advertenties te kunnen uitkopen. Nou, dat staat allemaal genoteerd. Dankjewel voor je reactie. En het is weer tijd voor een nieuwe stelling van deze week. Ehm, ze gaan voor een tv-programma, het is wel heel apart, mensen naar Mars sturen. Er is alleen één probleem met de techniek waarom er nog geen mensen naar Mars zijn gestuurd. Namelijk, je kan niet meer terugkomen. Je kan er nog wel heen, maar dan is de brandstof of whatever zijn geld genoeg voor. Je komt niet meer terug. En hoe los je dat op? Nou, door de mensen daar te laten en een tv-programma te maken. Je kan dan live zien wat er precies op een mars gebeurt. Stel je voor, over tien jaar willen ze dit programma gaan uitvoeren... en jij kan je ervoor opgeven. Ga je dat dan doen? Ga je dan naar Mars om nooit meer terug te keren? Ik denk dat ik het antwoord wel weet, maar je weet het nooit. Misschien dat iemand denkt, nou Mars, ben ik hier van het gezeik af... en in 2012 gaat de wereld... Misschien is dat in 2000, eh, is het, gebeurt het dan nu niet, maar in 2022 wel. En dan zit ik toch mooi op Mars. Het zouden allemaal gedachten kunnen zijn. Laat het weten, core.hotmail.com, hashtag ZFM Zandvoort. Of eh, bel je antwoord door 023 573 0393. En laat dan meteen even weten eh, wie jij graag een enkeltje Mars zou sturen. Vind ik wel leuk. Gaan we die op Facebook opzoeken en zo. En dan stalken. Dat soort gedoe. I strong. I want you more, more than before. Masters. Jordan Nikita. En Weightless. Zometeen nog meer lekkere hits. Van onder andere Calvin Harris en ook Tayo Cruz. Eerst het weerbericht, het weer eh, van Meteo Consult. Vanavond vooral in de kustprovincies korte tijd veel wind met windstoten. Dat is rond de 90 km per uur. Eerst af en toe regen, maar later opklaringen. Morgen vrij zonnig droog en maximaal een graad of 10. over. Leuk man, <laughs> dit. Het is gewoon geraden. Ik heb eh, vroeg ongeveer een half uurtje geleden, voor de mensen die net inschakelen. Ehm, ik heb een verkleedpartijtje. En hoe zie je me verkleed? Ik heb drie antwoorden <laughs> binnengekregen en er zit het goede antwoord gewoon tussen. Dokter! Het is nog eens ingestuurd door een vrouw ook, Charlotte. Charlotte, ik ben aankomende zaterdag jouw dokter. Dus hey, ehm, we hebben zo meteen weer een verzoekje op het programma staan. Jouw favoriete plaat hier op CFM bij Beachmasters. En dat mag van alles zijn, behalve één nummer. Want er is altijd een veto. Ik heb het veto-recht. Ik mag een keer een veto uitspreken. En ehm, we hebben Spargo hebben we al gehad. De Vogeltjesdans heeft een week niet gemogen. En ook de Gebroeders Co. mochten een boswandeling niet maken. En deze week heb ik even voor deze gekozen. Ik eh, ben een beetje klaar met reggae. Ik heb een periode heel veel reggae geluisterd. En nu heb ik er gewoon even geen zin in. En dan als reggae dan nog gemixt is met Nederlandstalig... Nee, even, even vandaag niet. Dus ehm, deze niet aanvragen, Mirosu. Tijntje in mijn hart. Voor de rest mag alles. Via de Twitter, hashtag ZFM Zandvoort. Via de telefoonlijn is ook mogelijk. Dat is 023 573 0393. Um, daar kan je bellen. En dan kan je zo meteen je plaatje zelf live aankondigen. Is dat niet even een luxe? Dus 023 573 0393. Hashtag CFM Zandvoort of een mail jouw verzoekje. Via collard.hotmail.com gesproken. Jullie proberen me echt heel erg uit nu. Ik eh, heb deze week mijn veto uitgesproken over Mirozu. En een paar weken geleden had ik een veto voor boswandeling van eh, de Gebroeders Co. En Jim dacht, weet je wat nou leuk is? Hij heeft hem nu niet uitgesproken. En hij zei net dat hij dat een paar weken geleden wel gedaan had. Dus weet je wat ik ga doen? Ik ga Boswandeling van de Gebroeders Co aanvragen. Slim bedacht. Echt heel slim bedacht. Desondanks wel een klein beetje gemeen. Pink hoorde je. En Try. hey, ehm, soms verwacht je van mensen dat ze een bepaalde carrière move gaan doen. Bijvoorbeeld als Rihanna ineens dubstep in haar nummer gooit, dan verwacht je dat wel. Maar als dat kleine, lieve country meisje dat eens gaat doen, dan is het wel een klein beetje vreemd. never been till you put me down that he's the reason why you drive me or her. Swift. Country Girl Goes Bad. I Knew You Were In Trouble. En ook Enrique Iglesias. Samen met mevrouw Nicole Scherzinger. En Heartbeat. Zo, jullie hebben even de tijd gehad om een verzoekje aan te vragen. En ehm, soms kom je verzoekjes tegen die je zelf helemaal vergeten was. En dan stuurt iemand ze in en denk je, wauw. En deze is zeker wauw. Het heeft een soort emotie. Jonathan, bedankt voor het aanvragen. Nelly Furtado, In God's Hands. so that you couldn't care less about what you do. You couldn't care less about the lies. You couldn't find the time to cry. We forgot about love. We forgot about faith. We forgot about trust we forgot about us. dat ze nog muziek kon maken. Nelly Furtado. En In God's Hand. Het is ZFM Zandvoort. We hebben een hele leuke mashup klaarstaan volgend uur. Echt een hele leuke. Want wat krijg je als je de hit van de zomer samenvoegt met de hit van de herfst? Ik hoor je nu nadenken.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 I could feel it, ah, I could feel it, ah, ah, Yeah. You know I said it's true. I could feel the love, can you feel it too? I could feel it, ah, I could feel it, ah, You know I said it's true.